die half juni overleed in de kliniek in Capelle aan de IJssel... Het OM wil weten of hij is gestorven door de drug GHB. Eerder deze maand werd bekend dat twee patiënten van een kliniek voor verslavingszorg verdacht worden van handel in GHB. Eén patiënt raakte in coma en twee anderen werden ziek. In die periode overleed ook de 34-jarige man die nu wordt opgegraven. De familie van het slachtoffer heeft justitie toestemming gegeven om alsnog sectie te doen. Bij twee verschillende incidenten in Oeruzgan zijn drie Nederlandse militairen licht gewond geraakt. Twee Nederlanders raakten gewond toen hun voertuig per ongeluk werd beschoten door andere militairen van de coalitietroepen. Ze waren wapens aan het testen. De derde Nederlander raakte gewond toen het voertuig waarin hij zat met vier collega's op een bermbom reed. Volgens Defensie hebben de drie gewonden zelf naar huis gebeld om te vertellen wat er is gebeurd. In Afghanistan zijn zes burgers omgekomen bij een helikopterongeluk. De helikopter werd door de NAVO gebruikt om arbeiders in de provincie Helmand te vervoeren. Niemand van de inzittenden zou het ongeluk hebben overleefd. De Taliban zeggen dat ze de helikopter uit de lucht hebben geschoten. De NAVO heeft dat niet bevestigd. In verband met de verkiezingen van volgende maand voeren Amerikaanse, Britse en Afghaanse troepen in Helmand een groot offensief tegen de Taliban. ExxonMobil gaat ruim 600 miljoen dollar investeren in biobrandstof uit algen. Het Amerikaanse olieconcern gaat ze daarvoor in zee met het biotechnologiebedrijf Synthetic Genomics. ExxonMobil hoopt met de investering een leidende positie te krijgen in de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Het bedrijf investeerde de afgelopen vijf jaar al ruim anderhalf miljard dollar in niet-fossiele brandstoffen. Concurrentieel is al betrokken bij de ontwikkeling van biologische brandstoffen uit algen. Eind 2007 deed het Brits-Nederlandse bedrijf mee met de bouw van een testfabriek op Hawaii.